Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De GGD maakt zich zorgen over het grote aantal mensen met schurft. Vooral bij jongvolwassenen is de besmettelijke huidziekte nog nooit zoveel voorgekomen als nu. De GGD krijgt een paar duizend meldingen per week. De instantie wil daarom meer samenwerken met huisartsen... omdat die soms niet meteen aan schurft denken. De man die vorige week maandag werd doodgeschoten in Zuidland... was een verdachte in een drugzaak, schrijft de regionale omroep Rijnmond. De man van 41 werd onder meer verdacht van betrokkenheid bij de productie van crystal meth en deelname aan een criminele organisatie. Voor de dodelijke schietpartij zitten twee verdachten vast. Een man van 45 uit Zuidland en een man van 35 uit Weert. Nederland is in maart volgend jaar mede-organisator van een internationale top over democratie. Vertegenwoordigers van Europese landen, van de media, particuliere organisaties en activisten komen dan in Den Haag bij elkaar om te praten over persvrijheid. Behalve in Nederland zijn er ook bijeenkomsten in Zuid-Korea, Costa Rica en Zambia. Vorig jaar december werd de top voor het eerst gehouden. Toen volledig digitaal vanwege de coronamaatregelen. Een van de hoofdthema's was toen het bestrijden van corruptie. Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in de achtste finale van het WK op tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen versloegen Iran met 1-0 en eindigen op de tweede plaats in groep B. De poolwinnaar in groep B werd Engeland, dat vanavond met 3-0 won van Wales. Vanmiddag versloeg Nederland gastland Qatar met 2-0... en daarmee plaatste Oranje zich als winnaar van groep A in de achtste finale. In dezelfde groep won Senegal met 2-1 van Ecuador. Dat betekent dat ook Senegal doorgaat naar de knock-outfase. Het weer. Vannacht is het op veel plekken weer mistig. Het koelt af naar ongeveer 5 graden in het zuiden... en lokaal rond het vriespunt in het noorden.